Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is waardeloos dat de KNVB is gestopt met een antidiscriminatieband op het voetbalveld. Dat zeggen mensen die zelf voor de KNVB bezig zijn met antidiscriminatie. KNVB stopt met de One Love-band nu sommige voetballers weigeren om hem om te doen. Marjan Olfers zit in een commissie van de KNVB om discriminatie tegen te gaan. Ze reageert bij Nieuwsuur. Heel erg slecht besluit. Ik vind juist nu moet je een stap naar voren zetten en doorgaan hiermee. En waarom? Omdat je dan juist laat zien, alle verandering schuurt. Dat weet je. En dat doet ook pijn. En dat mag. Maar dan heb je het erover en dan zet je een stap naar voren in plaats van een stap naar achteren. KNVB heeft dus niet eens overlegd met hun eigen antidiscriminatiecommissie. Naast zijn oud-adviseur Steve Bannon is nu ook oud-president Trump zelf gedagvaard. Een commissie die onderzoek doet naar de kapitoolbestorming van vorig jaar wil hem verhoren over zijn rol daarbij. Het onderzoeksteam heeft al aangegeven veel bewijs te hebben dat Trump er zelf voor gezorgd heeft dat er een enorme meute het kapitool binnenviel. Er vielen daarbij honderden gewonden en één persoon werd door de politie neergeschoten. Een tankstation in het Brabantse Steenbergen is overvallen. Een man liep de shop binnen en bedreigde de medewerker met een mes. Uiteindelijk ging hij er zonder buit vandoor en raakte de medewerker niet gewond. De politie is nog op zoek naar de overvaller. En in het Zuid-Hollandse Strijen is een man door zijn eigen garage heen gereden. De auto stond vooruit ingeparkeerd en in plaats van de auto in zijn achteruit te zetten... reed hij dwars door de muur en belandde in de sloot achter de garage. De man raakte niet gewond, maar zijn auto is wel totaal los. En nachtbrakers worden komende nacht getrakteerd op een feestje. Door het heldere weer is er een meteorenzwerm die de aarde passeert. En die is goed te zien. Gemiddeld kunnen er elke twee minuten één of twee vallende sterren te zien zijn. Dat zijn er 30 per uur. Het hoogtepunt is tussen 3 en 6 uur. Het weer vanavond grotendeels droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mooie herfstdag. Meestal droog en zon. Maar in het westen kan het regenen.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 <laughs> grab your bags, grab your shoes. I look cute, damn. Cause guess what? I'm tired of being stuck in the house. I wanna go to the club. Call me a taxi. And guess what? You know. to the beat, back to the club, get on your feet, girl. We back, back to the groove, back to the good time. You better move, girl. We back, back to the flame. heels on, looking fly, chilling with babe. We back, so pump that track, drop the bass sound, rewind it back, y'all.